Mark Visser met het NOS Journaal. Door de gladheid zijn 250 ongelukken. Van provinciale en lokale wegen zijn geen aantallen bekend. Auto's gleden op spekgladde ondergrond van de weg. Verder waren er opvallend veel geschaarde vrachtwagencombinaties, zeggen de hulpdiensten. Bergingsbedrijven melden dat ze de handen vol hebben om iedereen weg te slepen. Hier en daar zijn wegen afgesloten. Rijkswaterstaat geeft het advies niet de weg op te gaan. De organisatie heeft alle beschikbare strooiwagens ingezet. Sinds gisteravond is er al meer dan 7,5 miljoen kilo zout uitgestrooid. Ook het treinverkeer heeft last van ijzel op bovenleidingen. Een aantal treinen viel uit. Op Schiphol zijn 20 tot 30 vluchten geannuleerd. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. In voorkust zijn militairen en ex-militairen in opstand gekomen. Ze eisen meer loon en betere huisvesting. Gisteren namen ze de macht over in de stad Boake. Ook vanochtend is er volgens persbureau Reuters weer geschoten. De militairen roofden gisteren wapens uit politiekazernes... en richtten controleposten op langs belangrijke doorgaande wegen. Ook andere steden komen berichten van geweld door militairen. De minister van Defensie van Ivoorkust gaat vandaag naar Bouaké om te onderhandelen met de opstandige militairen. Irene Wust heeft een enorme stap gezet op weg voor haar vijfde Europese allround-titel. De Brabantse, die bij de EK in Heerenveen gisteren al de 500 en de 3000 meter won, was oppermachtig op de 1500 meter. Antoinette de Jong werd tweede en vijfvoudig kampioene Martina Sablikova derde.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 Op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Alfred Lochum 2 kilometer file. De rijbaan is dicht, eh, wordt via de af- en oprit geleid. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Knopendijl 3 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat via de parallelbaan.